10 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Drents Museum in Assen heeft een prestigieuze internationale museumprijs gewonnen. De Global Fine Art Award. Die werd vannacht uitgereikt in New York. Het museum kreeg de prijs voor de tentoonstelling Iran, bakermat van de beschaving. Met goud en aardewerk. Sommige stukken dateerden van 10.000 voor Christus. De expositie was tot half november te zien en trok bijna 115.000 bezoekers. Volgens het Drents Museum is de prijs vooral te danken aan de kwaliteit en de presentatie van de kunstschatten. Vorig jaar is het aantal meldingen van leveringsproblemen met medicijnen meer dan verdubbeld. Van zo'n 530 in 2017 tot bijna 1400 in 2018. Dan blijken uit cijfers van het meldpunt waar farmaceuten dreigende problemen moeten melden. Vaak ontstaan de problemen doordat de productie vertraagd is... zoals afgelopen najaar bij een anticonceptiepil. Het aantal meldingen steeg ook doordat het meldpunt bekender is geworden omdat er meestal genoeg alternatieven zijn, zijn echte tekorten zeldzaam. Het aantal zelfdodingen op het spoor is vorig jaar afgenomen van 215 naar 194. En dat is de grootste daling van de afgelopen 10 jaar, meldt spoorbeheerder ProRail. Om zelfdodingen op het spoor te voorkomen werkt ProRail nauw samen met NS en andere vervoerders. Langs het spoor zijn borden geplaatst die mensen adviseren hulp te zoeken en de stichting Zelfmoordpreventie te bellen. En ook heeft ProRail hekken, schriklichten en matten tegen spoorlopers geplaatst. In de woonwijk in Roosendaal is een drugslab opgerold, vlakbij een speeltuin. Drie mensen zijn aangehouden. Enkele anderen sloegen tijdens de politieinval op de vlucht. In het lab werd ecstasy gemaakt. Er stonden ketels, jerrycans en vaten met grondstoffen... en een machine om pillen mee te maken. Er stonden ook flessen met explosief waterstofgas... en een gasfles met een brander. Volgens de politie van Roosendaal was de schade niet te overzien geweest... als er in het lab wat mis was gegaan. Het weer. Vooral vanmiddag felle buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Verder veel wind en het wordt een graad of 8. Morgen veel regen en 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In de staart van de spits was nog een ongeluk gebeurd op de A10, de ring oost van Amsterdam. De weg is weer vrij, maar je hebt nog 10 minuten vertraging tussen Landsmeer en knooppunt Watergraafsmeer.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 As the nighttime bleeds into the day, tomorrow spills across the sky, and the suns are harsh. Reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, cause if we did. should just walk away, walk away. But it grips me, it grips me. But I should call it a day and make my way. Oh, it grips me. Cause the devil's got my arms, the devil's got my arms, and it pulls me back into the night. But I should just walk away. forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. I would rather forget. Watch my memory clean. Watch my memory clean. I would rather forget. Would rather forget. Watch my memory clean. Cause the devil's got my eyes. Think of all the rushes gone by, of leaving competition behind. Been dreaming about this all my life. It's time, finally pulling it through. For all the time forget about making it back.